Jan van der Putten met het NOS-journaal. De betogers die vorig jaar bij de Sinterklaas-intocht de snelweg bij Jouren blokkeerden, moeten in juni voor de rechter komen. De 34 verdachten hebben volgens het Openbaar Ministerie het verkeer in gevaar gebracht. De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Dokkum. Anti-Zwarte Piet-betogers waren per bus naar Dokkum onderweg om daar te demonstreren. Tegenstanders van de betoging gingen op de snelweg staan om de betogers tegen te houden. De initiatiefnemer van de blokkade bij Jouren wordt vervolgd voor opruiing. Het kabinet wil minder fraude en fouten bij declaraties in de zorg. Die kosten de samenleving elk jaar miljoenen euro's, zeggen de ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis. Het komt voor dat patiënten frauderen om er financieel beter van te worden. Maar ook komt het geregeld voor dat mensen per ongeluk een fout maken. Bijvoorbeeld doordat ze niet goed opletten of doordat de regels onduidelijk zijn. Verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten krijgen meer mogelijkheden om gegevens over fraudeurs uit te wisselen. En verder wordt het toezicht op nieuwe zorgaanbieders verbeterd. VVD en GroenLinks in Rotterdam doen een nieuwe poging om een nieuw college te vormen. Ze schuiven oud-Kamerlid Pieter Duisenberg en oud-GroenLinks-leider Rozenmuller naar voren. De collegevorming in Rotterdam zit muurvast. VVD en GroenLinks willen proberen de zaak vlot te trekken. Duisenberg en Rozenmuller gaan daarbij helpen. In de afgelopen jaren zijn twee militairen ernstig gewond geraakt door ongelukken bij Defensie. Dat blijkt uit stukken van de inspectie die de Telegraaf heeft opgevraagd. Het ging mis toen een militair zijn wapen schoonmaakte en een kogel per ongeluk zijn collega raakte. Bij een ander incident raakte een militair gewond toen die een granaat ombouwde tot oefengranaat. De inspectie legde Defensie twee keer een boete op. Het weer vanmiddag volop zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en mogelijk 28 in de rest van het land.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 Jolly en ik zitten gewoon lekker met onze blote voeten in het zand op het strand bij Zandvoort. Lekker een pootje baaien. Ja, lekker een pootje baaien. <laughs> zitten gewoon in de studio. Het is hier heerlijk koel. Cool. En het is eh, best een mooi gezicht. Die heerlijke zon buiten. Dat heerlijke weer. En het is er lekker jongens. Maar mag het zo blijven tot eind november. Nou, ik, ik wou het net zeggen. Kunnen we niet een eh, abonnement krijgen op dit weer? Ja. Dat het gewoon zo blijft de rest van de zomer. Ja, dat zou helemaal goed zijn. Ja, toch? Toch? De rest van het jaar mag ook hoor. Ja, ja. Ook, ja. maar gewoon tot eind, eind november of zo. En dan weer lekker winter ja, ja. Niet dat kwakkelgedoe allemaal. Gewoon lekker dit houden tot eind november. En dan, eh, dan, een ruwe, harde, koude winter. Ja, 20 graden vorst en zo. Schaatsend naar de studio. Ja. Ja. Lijkt me helemaal geweldig. Kom ik je ophalen bij de trein met zo'n stoeltje. Ja, ja. Ga jij op het stoeltje zitten, dus schaats ik achter je aan. Oké. <laughs> het kan helemaal niet, er is hier geen water. Nee, maar als het eh, goed vriest met zo'n harde winter... dan zijn alle wegen toch bevroren. Oh ja, dat is ook Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, maar goed, laten we eerst de lente maar lekker doorgaan. Ja, dit is heerlijk, jongen. Dit, dit stemt mij altijd blij, dit weer. Ja, ja, ja. ja dan, ik word hier zo vrolijk van. Nee, ik ook, ja. ja. Ik, denk iedereen eigenlijk wel. Ja, ik heb dat echt. Ik woon dan echt een... Heerlijk. Ja. Zeg, we hebben trouwens een, eh, een Burgernet-oproep eh, uh, um, binnengekregen. Oh, is die al... Eh, de politie van Zandvoort die, kijkt uit naar een heer... Een Noord-Afrikaanse meneer met een zwarte Kawasaki met blauwe accenten. U wordt verzocht om uit te kijken naar deze man. het was rond de klok van half twaalf iets een verdachte situatie in de buurt van de burgemeester Engelbertstraat. Ehm, de man is nog niet aangetroffen en mocht u hem zien... wordt u verzocht eh, de contact op te nemen met de politie... via telefoonnummer 09008844. Goed zo. Waarvan akte? Zo is dat. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omstreng. De... Eh. Ik ga even die Kawasaki wegzetten. Jij hebt toch geen Noord-Afrikaanse uiterlijk, man? Oh. Nee. Oh, dat is dan weer jammer. Ja. Oké. En jij hebt groene accenten op je Kawasaki. Oh. Ja, het ging om blauwe. Oké. <laughs> Goed, we gaan eh, beginnen. Uh, dames en heren, dit is weer Zandvoort Lust op deze prachtige donderdag. En uh, alweer de derde, de derde, vierde deze week. Tjonge, jonge, jonge, jonge. En hè? Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, ja, we hebben de week weer volgemaakt met Zandvoort Lunch. Morgen nog even Zandvoort Lunch Sport. Ja, ook dat nog. Ja toch weer een heel ander programma eigenlijk. Ja, ah, ja we nou, noemen het Zandvoort De Sport. Ja. Dat blijven doen. Hij heeft geen 3 in 1, hè? Nee. Nee. <laughs> Maar misschien morgen wel. Oh, je weet het niet. Ja. Misschien wel. ja, je weet, het ligt er een beetje aan wie aan de knoppen zit natuurlijk. ik weet wie er morgen aan de knoppen zit. Ja, ik ook helaas. Die gaat naar de knoppen. <laughs> Zo ook wel, ja. Goed, we gaan beginnen. Artiest in het licht, dames en heren. Eh, nog een paar maanden, want dan is dat voorbij. Want dan hebben we ze allemaal gehad, hè? Ja, je een mee bezig bent, heb je ze allemaal gehad. Dan, eh, dan komt het niet meer. Eh, oh, is dat eh, zo? Stoppen we dan met de artiest in het licht? gaan we weer wat anders doen. Oh? Gaan we weer wat anders doen. Oh. gaat de artiest dus uit het licht? Die gaat uit het licht. We doen okay. dan het licht uit. Oh. Ja. jammer. We hebben, ze allemaal gehad, joh. Nou, nee, denk ik niet. Want we doen niet elke keer iedereen. Nee. Nee, maar dan kan je alleen die hele Maar we hebben het niet bijgehouden natuurlijk. dan krijg je alleen die onbekende goden en zo. Nou, maar er zitten vaak hele leuke dingen tussen, Ruud. Ja, maar dan moet je een hele... Wat? We gaan de artiest in het licht. Oké. Ik doe het licht dan. Flauw, hè? Ik hou hem er gewoon in. Artiest in het licht. Dudley Moore. niet denkt dat het zondagmorgen is dat u eh, ineens bent bij het eh, programma voor Jazz of zo. Nee. Hoewel eh, misschien de presentatoren van dit programma ook hierover wel enigszins verbaasd zullen zijn. Dudley Moore. Ja, we kennen hem natuurlijk als acteur. onder andere van die hele gekke film samen met Liza Minnelli. Arthur. Een, nou, echt een geweldige, gekke komedie. maar hij was eigenlijk van oorsprong jazzpianist. Dudley Stewart John Moore, zo heet hij. Dagenham werd hij geboren in Groot-Londen. Eh, op 19 april 1935 en hij overleed in eh, Plainfield op 27 maart 2002. Hij is dus al een jaartje of 16 niet meer onder ons. Engelse jazzpianist en acteur. En ik zei het al, het was een eh, meneer die... Ehm, in 1954 kreeg Moore een beurs om orgel te gaan studeren aan het Magdalen College. En dat was in eh, Oxford. <clears throat> Hij schreef muziek voor toneel en eh, televisie en trad op als cabaretier. Eind jaren 50 vroeg Peter Cook hem mee te doen met de comedie Beyond the Fringe... tijdens eh, het Edinburgh Festival en het jaarlijkse cabaret en toneelfestival in Schotland. Wegens succes draaide de show na het festival nog een vier jaar eh, draaide dat door. Eh, Moore werkte met Pieter Koek als het duo Dud en Pete en allerlei andere typetjes. Hij speelde in diverse Hollywoodfilms en eh, zoals Ten, 1979 met Bo Derek. Eh, u weet het wel. Met die mooie scène met de bolero erin. Hè? Eh, verder, zoals ik zei, eh, Arthur uit 1981 met John Gilgat. Waarvoor hij eh, genomineerd werd voor een Oscar. En Moore kreeg in 2001 een koninklijke onderscheiding op Buckingham Palace. En die Joel, John Gilgard, dat is een fantastische acteur. Maar ze vergeten even dus bij te melden dat een van de belangrijke rollen ook voor Liza Minnelli was. En dat is een hele leuke film. Als u die nog eens kunt vinden ergens, moet u kijken. Dat is ontzettend leuk. Arthur, een verwend, eh, heel rijk figuurtje die een eigen butler heeft en die ook heel vaak dronken is. En dat kon hij ook heel goed dronken man spelen. Dudley Moore dus. We gaan eh, door. Ja, <laughs> eh, we gaan verder met het programma. En uiteraard om kwart over de drie in één. Drie in één. In, in. De vraag is die van The Birds. Crimson flames tied through my ears much older then, I'm younger than that now. prettiest mare I've ever seen. You have to take my word. I'm going to catch that horse if I can. And when I do, I'll give her my brand. Well, I was up on Stony Ridge after this chestnut mare. Been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy. Got my rope out. And I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine till she stops and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun, we were riding. up real fast, and it's our reflection in this little pool of water about six feet wide and one foot deep.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 Heel veel van hun repertoire bestond uit stukken van Dylan. En het begon allemaal met Mr. Tambourine Man. Eh, My Back is onder andere ook eentje. En eh, die hoorde u net ook. verder hoorde u ook nog een keer mijn persoonlijke favoriet van de Birds. En dat is Chestnut Mare. Dat vind ik echt een van hun aller, allermooiste nummers. En als laatste Mr. Spaceman. Nou, vaste kracht bij de Birds was altijd Roger McGuinn. Of Jim McGuinn werd hij ook wel genoemd. Eh, Roger McGuinn, die speelde... Eh, dat was die man die op die tingelgitaar speelde. Die twaalfsnarige Rickenbacker. Dan hadden we Gene Clark heeft erin gespeeld. David Crosby, Michael Clark, Chris Hillman... Eh, Kevin Kelly, Graham Parsons, Clarence White, Gene Parsons, John York en Skip Battin. Dat zijn de mensen die allemaal in deze band gezeten hebben. Ze zijn actief geweest van 1974 tot en met eh, van 1964 tot 1973. Daarna nog twee jaar. Van 89 tot 91 en, en het jaar 2000 zijn ze nog een keer bij elkaar geweest. Nou, het was gewoon, zoals ik al zei, een folk rock band. Een band die, eh, ja, die eh, in de lente van 1964 speelde Roger McGuinn in eh, Folk Café de Troubadour in Los Angeles. Een heel belangrijk band tent was dat. Eh, nummers van de Beatles en werd daarbij eh, gadegeslagen door Gene Clark. Die hem voorstelde samen een duo te vormen. Samen met David Crosby begonnen ze nog hetzelfde jaar een groep die aanvankelijk de Jet Set heette. Met Crosby op bas, McGuinn op de 12-snarige gitaar en Clark op rhythmgitaar. gitaar. Na enkele demo's en een geflopte single onder de naam The Beef Eaters... besloten ze een bassist en een drummer aan de band toe te voegen. En op aanbeveling van producer eh, Jim Dickinson werd Chris Hillman aan de groep toegevoegd. En eh, Crosby suggereerde conga-speler Michael Clark. Goed, dat was een beetje beknopt de geschiedenis van deze Amerikaanse band. Die aardig wat hits op hun naam hebben staan. Goed, eens even kijken. We hebben nog een artiest in het licht. Ja, dat moet ook nog natuurlijk. Ja. Artiest in het licht. En dat is Alan Price. Friday night. You know it's gonna end in a fight. Rosetta drinks her whiskey neat. She gets in a fight, but she might get beat. So I go around on a Saturday night and ask her if she feels alright. Rosetta. Eh, Georgie Fame in dit geval maakte deze krijter van hem hit. Eh, Rosetta, Are You Better, Are You Well, Well, Well. Een fantastisch nummer uit. 70 eh, jarig geweldig natuurlijk. Alan Price. Hij werd geboren in Fatfield in het graafschap Durham op 19 april... 1942. <clears throat> En dat is natuurlijk een Engels muzikant. Dat is duidelijk. Goed. Ehm, wat kunnen we over hem vertellen? Nou, een heleboel, want de man heeft ontzettend veel gedaan. Begon als organist van The Animals. De legendarische orgelsolo van House of the Rising Sun. Bijvoorbeeld, dat was hij. Eh, na een tijdje verliet hij de, de Animals. En eh, begon zijn eigen bandje, de die Alan Price set. En ook met Alan Price set behaalde hij weer een aantal knijters van hits. Zoals High Lily, High Low en voor oh, de, allereerste natuurlijk I Put A Spell On You. En die had ik willen draaien, maar die kon ik op Spotify nergens vinden. Die staat er niet op. Dus dat is eh, eh, jammer. Dus uh, nou, vandaar was maar Rosetta. En daarna ging hij in 1973 schrijft hij de muziek voor de film van eh, Lindsay Anderson, Oh Lucky Man... waarin hij een gedeelte van de film zichzelf acteert. En eh, Price produceert het autobiografische album Between Today and Yesterday in 1974... en een track Jarrow Song brengt hem terug op de hist hitlijsten. Eh, hij neemt nog deel aan uh, pogingen om eh, die Animals nieuw, opnieuw leven in te blazen in 1968, 67 en 83. En in 1977 maakt hij met Rob Hoeken, <laughs> ja, onze eigen Rob Hoeken, de langspeelplaat Two of a Kind. Goed. Ehm, nou, er is nog veel meer over hem te vertellen. Maar dan zou het allemaal zo lang gaan duren. Dus doen we maar niet. Oké, okay, Price dus. En Rosetta samen met Georgie Fame. En hij is vandaag dus jarig. Nou, van harte gefeliciteerd. En als je je taart niet kwijt kunt, kom je maar bij ons. Mag ik, mag ik nog even wat toevoegen? Wat nou hier? Nou, je had het net over de artiest in het licht. En daarvoor was Dudley Moore. En dat hij eh, zo'n goede rol had gespeeld in Arthur. Even een tip. Wil je Dudley Moore op zijn allerbest zien als acteur... moet je zeker proberen de film Foul Play te gaan zien. Met uh, Goldie Oh. Oh, wat was die man daar fenomenaal in. Nou, dat even terzijde. Ja, geldt ook voor Arthur trouwens. Samen met Liza Minnelli. Was ook geweldig. Ja, natuurlijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. En, en hij was ook nog een keer in de Muppet Show. Dat was ook geweldig. Oh ja. Ja, maar dat was natuurlijk ook een artiest, man. Ook schitterend, en, schitterend. En een, begenadigd pianist. Ook ja, ja. Goed, nou. Oké, we eh, gaan het weer, hè? Eh, ze hijgt een beetje, dames en heren. Want eh, <laughs> ze heeft hard en huis moeten lopen als ze het nieuws vergeten. Nou ja. Ja, dus ik heb achter het nieuws aangehold eigenlijk, hè? ja. Nou, laten we beginnen met Zandvoorts nieuws. Want gisteren heeft wethouder Gertone samen met kinderkunstenaars... een van de kinderkunstbankjes op de boulevard Noord onthuld. Dit is het resultaat van het jaarlijks terugkerend kunstproject... waarin schoolkinderen van de groepen 8 kunstbankjes schilderen. Het project is geïnitieerd door wethouder Tonen... en wordt uitgevoerd door de stichting Kunst op School. Ook hebben ze allemaal schilderijtjes gemaakt... en die zijn ook binnenkort te bewonderen in alle Zandvoortse etalages... en ze zijn ook te koop. Ehm, de ontwikkeling van het raadsprogramma eh, Zandvoort is weer een stap dichterbij. De informateur heeft gisteren het eerste concept met de fracties gedeeld. Um, daar is vandaag eh, nieuws over gekomen in het Haarlems Dagblad. Ik lees dat heel graag even aan u voor. Ik heb nog niet de tijd gehad om het om te bouwen. Dus eh, op, papier lijken de overeenkomsten tussen de acht raadsfracties in Zandvoort groter dan de verschillen. Een eerste opzet van het brede raadsprogramma laat eh, een ha welhaast eindeloze reeks zien van zaken... waar de partijen overeenstemming over lijken te hebben... Informateur Marcel van Dam is momenteel bezig met de acht partijen... de onderling gedeelde meningen over Zandvoort op een rijtje te zetten. 9 a 4 stelt het eerste concept raadsprogramma nu. Ehm, het concept raadsprogramma schetst als belangrijkste uitdaging... het vinden van de balans tussen Zandvoort als aantrekkelijke badplaats voor toeristen enerzijds... en Zandvoort als prettige woonplaats anderzijds... Nou, we gaan het met spanning afwachten. 24 eh, eh, april is trouwens eh, weer een raadsvergadering... die door ZFM weer wordt uitgezonden. Is dat, is dan weer zielig voor de metal-liefhebbers. Want dan hebben ze geen metal die aan... Een uurtje minder, ja. want ja, de raadsvergadering start om 8 uur. Ja, dat heb je één keer in de maand, hè. Ja, er is niks aan te doen. Als het weer op donderdag is, dan is een andere programma maken weer de, de, de, de, de klos, klos. Ja, nou ja, niks aan te doen. Een niet-alledaagse klus voor de Zandvoortse brandweer. Die werd gisterenochtend opgeroepen om een dier in nood te redden. En dat bleek een hert te zijn die met zijn gewei verstrikt geraakt was in een net. En dat net dat was een onderdeel van de golfbaan. En uh, eh, zo'n net moet dan voorkomen dat ballen die richting de green worden geslagen... buiten de baan vliegen. Nou, omdat het hert enige tijd bleef tegenspartelen... kostte het de brandweerlieden meer moeite dan verwacht... En uiteindelijk waren er drie mensen nodig om het dier te bevrijden... terwijl twee brandweerlieden het gewei aan weerszijden vasthielden... haalde de derde het net eraf. Vanochtend is een man zwaar gewond geraakt aan zijn hoofd... door een val op een vissersboot in de haven van IJmuiden... Volgens de politie is de man van grote hoogte naar beneden gevallen... en op zijn hoofd terechtgekomen. Oeh, daar moet je toch niet aan denken, hè? De man is door ambulancepersoneel uit de boot getakeld en gestabiliseerd. Een ooggetuige weet te melden dat de gewonde onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis is gebracht. En het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.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 Ja, ja, ja, ja. De aprilzomer die draait vandaag op volle kracht. Bij volop zonneschijn met alleen wat sluierwolkjes... loopt de temperatuur vanmiddag op naar een zomerse 25, 26 graden. De wind waait hierbij zwak tot matig uit het zuidoosten... met vanmiddag aan een zee wel kans op een zeewind. En eh, ja, dan zal de temperatuur toch wel gaan dalen hoor, aan het strand. Vanavond en de komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of 13. Wat gaat er morgen gebeuren? Nou, de zon schijnt weer volop... Maar door een winddraaiing naar noord koelt het aan zee in de middag af met kans op zeemist. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. In het weekend zijn er flinke perioden met zon en wordt het zaterdag bij een noordenwind maximaal 20 graden. Zondag waait de wind weer uit het zuidoosten en kan het weer 23 graden worden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. die dansen uit het disco-tijdperk. Oftewel de hussel. Ja, mag je lekker husselen. Lekker. Goed, liedje van de Sidekicks is er even niet. Dus ik, ik kon zo gauw niet zien wie het is. Maar dat zal ook niet zo, maakt het niet zo belangrijk. Het was een lekker swingend muziekje. En ik zag al een aantal mensen hier bij de strandtenten. Die gewoon op het terras even lekker eventjes dansen gingen. Ja, nou dat moet ook. Dat is het prima weer voor. Als je lekker op het terras zit en je hoort zo'n plaatje. Dan even lekker, eh, even lekker dansen. Ja, dat is heerlijk gewoon. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.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 En dat nummer, dat heette On the Border. Oftewel, op de grens. Nou ja, een lekker nummer gewoon. Lekker. Klinkt ook een beetje zomers. En dat mag ook wel. Nou, het volgende nummer is eh, niet zo zomers. Dat is heel wat anders. Ehm, <clears throat> eh, ja, we gaan eh, weer even artiest in het licht doen natuurlijk. En we gaan het hebben over Anthony Philip Harford. En toen bleef het stil. Er zei iemand van, nooit van gehoord. Nee, natuurlijk niet. Birmingham werd hij geboren in, eh, op 19 april 1957. Eh, maar hij werd beter bekend onder zijn artiestennaam Tony Martin. En ook daar was weer wat verwarring, want er is nog een zanger die Tony Martin heeft. Maar dat heeft niets met deze meneer te maken. Het is een Britse rock- en metal zanger. En die bekend is geworden eh, door zijn werk met Black Sabbath. En dan zegt u, ja, eh, wacht eens even, Black Sabbath, dat is toch het beentje van Ozzy Osbourne onder andere. Ja, maar die is er een korte tijd is hij eruit gedonderd, omdat hij te veel zoop en spoot, weet ik het allemaal niet. Dus uh, toen is hij er een tijdje uit geweest en toen heeft Martin... Ehm, eh, vervangen. Ja, als zanger, zou ik maar zeggen. In de zomer van 2013 was Martin bezig met een project... waar de hardrock en metalzangers Biff Byford van Saxon... Joe Lynn Turner en Mark Storis eh, uit van Krokus ook aan meededen. Het project heet Schubert in Rock van de Oostenrijker Klaus Schubert. Angela, let je goed op. Kan je wat meedoen. Een <laughs> album van het project werd in het jaar, najaar van 2013 uitgegeven. Nou, ik heb een eh, liedje van eh, Tony Martin gevonden samen met Black Sabbath. En dat is dus metal. Ja, en het is niet eens dinsdagavond. Ah, het is vrij rustig. In het licht. Tony Martin dus, samen met Black Sabbath. is eigenlijk wel mooi dit. Martin. Jarig vandaag dus. Van harte gefeliciteerd. Stranger to Love. En dat was Tony Martin samen met Black Sabbath. En, ehm, nou, het viel wel mee. Hè? Het was niet zo heavy metal als dat je misschien wel... Nee, het viel best wel mee, toch? Nee, het is gewoon een lekker eh, soft, eh, rocknummer. soft rock nummer. Heerlijk je, hoor. Als je op dinsdagavond luistert, dan krijg je harde voor je hoofd. Hm? Eh, vaak wel, maar ook lekker. for coming tonight and staying all night. And, and um, uh, Dit is Levon Helm. Ain't no better place to play than the Ryman Auditorium. Yeah. yeah. how about that? Thank you, Nashville. And for this last tune, uh, please welcome to the stage one of our greatest songwriters, Mr. John Hyatt. said, that's okay, boy. Won't you feed them when you can? you're singing low, and I do believe that it's time. gaan we het niet helemaal redden met Lee Von Helm. Maar goed, hij heeft eh, lang genoeg in het licht gestaan, zou ik zeggen. Hij werd geboren in Marvel, Arkansas in Amerika. <clears throat> op, eh, in, mei 1940. En hij overleed in New York op 19 april 2012. En was vooral bekend natuurlijk ook door The Band. En daar was dit ook een hit van.